De prognose, die is uitgebracht in opdracht van de NOS, RTL en het is gebaseerd op schaduwverkiezingen tot 9 uur. Het CDA zakt in de prognose van 41 naar 21 zetels... en wordt in één klap van de eerste de vierde partij. De PVV zou in grootte de derde partij worden... en stijgt van 9 naar 22. De SP zakt naar 16. Verder stijgt GroenLinks naar 11 en D66 naar 10. De ChristenUnie zou dalen naar vijf zetels en de SGP houdt volgens de prognose van Sidové twee zetels. De Partij voor de Dieren daalt naar één en Trots op Nederland zou helemaal geen zetels krijgen. De opkomst is 74 procent. In 2006 was dat nog 80 procent. PvdA-voorzitter Ploemen is opgetogen met de prognose. De partij heeft in de prognose wel twee zetels verloren ten opzichte van de vorige verkiezingen, maar Ploemen benadrukt dat de PvdA er fors op vooruit is gegaan vergeleken met peilingen van begin dit jaar. VVD-Kamerlid en campagneleider Blok vindt het ongelooflijk spannend. We kunnen nog steeds de grootste worden, benadrukt hij. Staatssecretaris Bijleveld, de nummer twee van de kandidatenlijst van het CDA, is enorm teleurgesteld. Bijleveld wil niet vooruitlopen op de vraag wat de uitslag betekent voor de toekomst van partijleider Balkenende. In kringen van de SP zijn de eerste reacties tevreden. De partij lijkt wel fors verlies te leiden, maar Kamerlid Van Bommel zegt dat de SP met dit resultaat een serieuze partner wordt in de onderhandelingen. GroenLinks-Kamerlid Sap vindt de prognose fantastisch en ze spreekt van een enorme klapper. Ook de eerste reacties bij D66 spreken vooral tevredenheid uit. Fractievoorzitter Slop van de ChristenUnie is teleurgesteld. Hij wijst er wel op dat de kleinste regering...